spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Geworden over een nieuwe CAO voor cabinepersoneel. Afgesproken is onder meer dat de medewerkers er tot juni volgend jaar 3,5% loon bij krijgen. Er is tot in de nacht vergaderd om eruit te komen. Een andere vakbond, FNV Cabine, heeft voor maandag een staking aangekondigd. KLM roept die bond op de staking uit te stellen en te proberen om samen met VNC tot een definitief akkoord te komen. VNC vertegenwoordigt ongeveer 70% van het cabinepersoneel van KLM. Amerika heeft bij de VN-veiligheidsraad zijn steun uitgesproken voor de demonstranten in Iran. De Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig. Rusland stond bij de spoedvergadering recht tegenover de VS. Iran moet zijn eigen problemen oplossen, vindt Moskou. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zelstra is in New York. Nederland is sinds deze week voor een jaar lid van de Veiligheidsraad. Zelstra roept de Iraanse regering op om geen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. Ambtenaren in Saoedi-Arabië krijgen het komend jaar zo'n 220 euro per maand extra betaald. Het geld is bedoeld als compensatie voor de gestegen kosten in het land. Saoedi-Arabië is stevig aan het hervormen. Naast de introductie van BTW werd ook de prijs voor brandstof met bijna de helft verhoogd. Wel steekt het land geld in de zorg, woningmarkt, studenten en gepensioneerden. Ook zijn er bijstandsuitkeringen gekomen. saudi arabië hoopt minder afhankelijk te worden van de olie. En de duurste fles wodka ter wereld is weer terecht. De fles van een miljoen euro werd gestolen uit een café in Kopenhagen. Na een paar dagen kreeg de eigenaar van het café een telefoontje... dat de fles teruggevonden was op een bouwplaats... en was ingeleverd bij de politie. Wodka zat er al niet meer in. De fles is gemaakt van 3 kilo goud, 3 kilo zilver en is ingelegd met diamanten. Dat de wodka op is, maar maakt volgens de baas van het café voor de waarde niet meer uit.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 Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now you 9. licht op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with allemaal fijne dagen en...